meisje staat te wachten voor het raam. Ze vraagt zich af, zal hij vanavond komen? Elsje, je kunt daar weken blijven staan. En van vroeger blijven dromen. Elsje is alleen. Wie komt Elsje halen? Waar wil Elsje heen? Moet zij de pijn betalen? Elsje is alleen. Wie komt kans om waar te maken. Komt hij ooit weer terug om Elsje blij te maken? Waarom is hij weggegaan? Ze heeft het nooit geweten. Is het dan voorbij? Hoe kon hij haar vergeten? Elsje is alleen zij weggegaan. Ze heeft het nooit geweten. Is het dan voorbij? Hoe kon hij haar vergeten? Elsje is alleen. Wie komt Elsje halen? Waar wil Elsje heen? Moet zij de pijn betalen? Elsje is alleen. Wie komt Elsje halen? Waar wil Elsje heen? Moet zij de pijn betalen? Elsje is alleen. Wie komt Elsje halen? Waar wil Elsje heen? Moet zij de pijn betalen? alleen. Wie komt Elsje halen? Waar wil Elsje heen? Moet zij de pijn betalen? Elsje is alleen.